Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal openstaken naar recordhoogte, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eind juni stonden er 251.000 vacatures open in Nederland... en daarmee is het record van 2007 gebroken. Vooral het aantal vacatures in de handel en de horeca nam flink toe. Door de krapte op de arbeidsmarkt kregen ook meer mensen het afgelopen kwartaal een vaste aanstelling. Al twee kwartalen stijgt het aantal werknemers met een vast contract harder dan het aantal mensen met een tijdelijk contract. Een op de vijf benzinestations in Italië is illegaal. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Italiaanse fiscale politie. Die ontdekte veel belastingontduiking, fraude en andere criminele activiteiten. Van de bijna 1400 onderzochte benzinestations had een vijfde de papieren niet op orde. Een half miljoen liter benzine is in beslag genomen. Ook in andere sectoren voert de Italiaanse fiscale politie controles uit. Zo blijkt dat veel verhuurders van vakantiewoningen geen of te weinig belasting betalen. De droogte van de afgelopen periode heeft ook schade veroorzaakt aan kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. De bomen, hagen en rhododendrons in de tuinen en parken hebben het zwaar, meldt de stichting waar veel landeigenaren bij zijn aangesloten. Door het watergebrek zijn ook kasteelgrachten en vijvers drooggevallen, wat tot veel schade aan de fundering heeft geleid. Het herstel duurt volgens kasteel- en landgoedeigenaren jaren. Op de A50 bij Ravenstein zijn automobilisten stil gaan staan op de vluchtstrook... omdat het zo hard regende dat ze nauwelijks nog iets konden zien. Onnodig stilstaan op de vluchtstrook kan worden beboet met 230 euro. Verschillende politiekorpsen zeggen dat het alleen in uiterste nood mag... en dit mogelijk zo'n situatie is. Ze zeiden ook dat ze zeker niet zouden handhaven in zo'n hevige regenbui.